Dit is door Megens met het NOS-journaal. Griekenland komt pas morgenochtend met de hervormingsplannen die Europa eist... voor het verlengen van de financiële steun, melden Griekse regeringsbronnen. De deadline voor het indienen van de plannen ligt op middernacht... maar de eurogroep zou akkoord zijn met het uitstel. Morgenmiddag bespreken de Europese ministers van Financiën telefonisch de Griekse voorstellen. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en een groep actievoerende studenten heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week een faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Beide partijen hebben onderhandeld in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Nu er geen akkoord is, wordt het bezette Bungehuis waarschijnlijk snel ontruimd. In veel ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten ontstaan voor patiënten met darmklachten. Dat komt door een nieuwe darmkankertest. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 worden sinds begin vorig jaar uitgenodigd een ontlastingmonster in te leveren om te onderzoeken op darmkanker. Daardoor melden zich veel meer mensen in het ziekenhuis en zijn de wachtlijsten voor een kijkonderzoek flink gestegen. De oprichter van Pegida is terug aan de top van de Duitse anti-islambeweging, staat op de Facebookpagina van de beweging. Eind vorige maand stapte Lutz Bachman nog op... nadat er ophef was ontstaan over een foto waarop hij als Hitler poseerde. Na Bachmans vertrek stapten ook een aantal andere kopstukken uit de beweging. De overgebleven bestuursleden lijken Bachman te hebben vergeven. Supermarktketen Jumbo boycott producten van Douwe Egberts, Bertolli en Ferrero... vanwege oneenigheid met de leveranciers over de inkoopprijzen. Daardoor liggen producten als Senseo, Nutella en olijfolie van Bertolli... voorlopig niet in de schappen. Jumbo probeert naar eigen zeggen een betere prijs voor de klanten af te dwingen. Het weer vannacht vooral in de kustgebieden nog kans op een bui. Morgen geregeld zon, maar vooral in de ochtend en aan het begin van de middag nog kans op een bui.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 www.zfmzandvoort.nl freedom taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. you know this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. safe cause you never caved you never would. you hope the world will take care of business when Kanye the made him famous but how the world is taking care of business when Kanye is around and free Lioness take us take our arms and teach us to do right take us take our arms and teach us Lioness take us take our arms and teach us to do right take us take our arms and teach us Magamba oh, oh.